is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In proces tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk. De geboren Oekraïner was volgens justitie hulpbewaker in het vernietigingskamp Sobibor. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op zo'n 28.000 Joden, bijna allemaal uit Nederland. De nu 91-jarige Demjan Joek maakte vanochtend geen gebruik van het recht op het laatste woord. Om half 1 begint de rechter met het uitspreken van het vonnis. Er is zes jaar geëist. De advocaten van Demjan Joek vragen vrijspraak. Ze zeggen dat er sprake is van persoonsverwisseling en dat hij nooit in Sobibor is geweest. In de zaak tegen zwemschoolhouder Benno L. heeft het OM in hoger beroep geen tbs geëist, maar alleen 10 jaar cel. De zwemleraar uit Den Bosch werd vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar voor onder meer ontucht met minderjarige meisjes. Het OM ging toen in beroep omdat de rechtbank geen tbs oplegde, maar is nu tot de conclusie gekomen dat tbs niet nodig is, omdat de kans op herhaling klein is. In een zeedijk in Westkapelle in Zeeland wordt gegraven naar de stoffelijke resten van een Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Rijkswaterstaat kwam op het spoor van het oorlogsgraf door historisch onderzoek en verklaringen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Tijdens de opmars van de geallieerden in Nederland waren er hevige gevechten in Zeeland waarbij duizenden militairen sneuvelden. Omdat de dijk bij Westkapelle nu wordt verzwaard kan er worden gegraven. In de Overijsselse gemeente Oostweijen mogen alsnog paasvuren worden ontstoken. De traditionele paasvuren gingen vorige maand door de aanhoudende droogte niet door. Door de regen deze week hebben organisatoren van 40 paasvuren tot zaterdagavond toestemming gekregen om de vuren aan te steken. Er is nog steeds gevaar voor natuurbranden. De provincie Overijssel is van code oranje overgegaan op code geel. Het weer overwegend bewolkt met enkele buien. In het oosten mogelijk met onweer. Later vanmiddag vanuit het westen zon. Het wordt 15 graden aan zee tot 19 in het oosten. Morgen periode met zon en smiddags kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.